I promise I'll give my life. My love and my trust if you was my boyfriend. All I need in this life is It's me and my girlfriend around playing the field. That's when I found that your love was real.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 Dik de met het NOS journaal. Boeren gaan steeds zuiniger om met mest. Het CBS meldt dat de fosfaatbemesting de afgelopen 20 jaar is afgenomen... en dat had vrijwel geen gevolgen voor de oogst van de gewassen. Door strengere wetgeving moeten boeren steeds zuiniger en doelbewuster omgaan met mest. Vorig jaar bleef een kwart van het fosfaat uit meststoffen in de grond achter. Twintig jaar geleden was dat nog 55 procent. Als zonnepanelen in brand staan zijn ze gevaarlijk voor de brandweer, meldt het Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid. Brandweerlieden lopen een gevaar op elektrocutie als ze de brand met water proberen te blussen. Het NIFV adviseert om bij brand de kabels van de zonnepanelen door te knippen met geïsoleerd gereedschap. Touringcarchauffeurs worden onder zware druk gezet om strakke ritschema's uit te voeren, stelt de FNV in een zwart boek. Vrijdag verongelukte een touringcar van Eurolines in Noord-Frankrijk. Daarbij viel één dode en raakte 20 mensen gewond. Volgens de FNV krijgen chauffeurs meer betaald als ze veel onregelmatige diensten accepteren. Daardoor zouden ze oververmoeid raken met soms ernstige ongelukken tot gevolg. Alle Nederlanders die zoek waren in het door overstromingen getroffen India zijn terecht. In eerste instantie was Buitenlandse Zaken op zoek naar 13 Nederlanders. Toen daar contact mee was geweest, bleek dat er nog een groep van, van zeven zoek was. Maar ook die is dus weer terecht. In zijn huis in Amsterdam is schrijver Herman Franke overleden. Hij werkte tot begin jaren 90 als criminoloog. Zijn proefschrift over de geschiedenis van de gevangenis in Nederland bewerkte hij tot een publieksversie, De Macht van het Lijden. Met zijn derde roman, De Verbeelding, won hij de ACO Literatuurprijs. Franke had al een tijd prostaatkanker, maar werkte tot op het laatst aan Traag Licht, het derde deel van Voorbij ik en Waar gebeurt, wat hij een doorlopende roman noemde. Dat boek verschijnt dit najaar. Herman Franke is 61 jaar geworden. Het weer bewolkt en enkele buien met in het oosten kans op onweer. Maxima liggen tussen 19 graden in het zuidwesten en 3